Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Artsen waarschuwen voor een mysterieuze, ernstige verlammingsziekte in de Gazastrook. Bij mensen die de aandoening hebben... kunnen binnen enkele uren de ademhalingsspieren volledig verlammen. Volgens de artsen zijn in Gaza zo'n 100 mensen plotseling verlamd... en al meerdere mensen overleden. Het is nog niet bekend welke ziekte het is en hoe die zich verspreidt omdat mensen nauwelijks toegang hebben tot zorg... denken artsen dat er nog meer patiënten zijn. Door de blokkades van Israël kan er moeilijk onderzoek gedaan worden. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft zich de afgelopen uren snel uitgebreid. Volgens de lokale autoriteiten staat al 11.000 hectare in brand. Tientallen huizen en meerdere campings zijn ontruimd en duizenden huishoudens zitten zonder stroom. Er zijn ook negen mensen gewond geraakt. De brand woedt in het departement Ode, waar de stad Narbonne ligt. Zeker 1200 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. De Verenigde Naties noemen berichten over een Israëlisch plan om de Gazastrook volledig te bezetten zeer alarmerend. Eerder deze week schreven Israëlische media dat Israël een volledige militaire overname van Gaza overweegt. Volgens de VN zou zo'n stap catastrofale gevolgen kunnen hebben en kan het de levens van de resterende gijzelaars verder in gevaar brengen. Komende donderdag spreekt het Israëlische parlement over Gaza. In Japan is het bombardement op Hiroshima herdacht. 80 jaar geleden, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog... viel een Amerikaanse atoombom op de Japanse stad. Tienduizenden mensen overleefden het niet... en in de jaren daarna werden ook nog eens tienduizenden mensen ziek door de straling. Ook in Nederland zijn vandaag verschillende herdenkingen... van het bombardement op Hiroshima.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 What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me Picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified. wondrous place for you. ZFM.